Citydijkers met het NOS Journaal. De Britse regering vindt het schandalig dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... een asielzoekersvlucht naar Rwanda heeft tegengehouden. Volgens het Hof bestaat er een reëel risico op onomkeerbaar leed bij de asielzoekers. De Britse minister van Binnenlandse Zaken noemt de werkwijze van het Hof ondoorzichtig. De regering is van plan om door te gaan met het plannen van andere asielzoekersvluchten. Londen wil Rwandese asielzoekers die het kanaal oversteken... meteen terugvliegen naar Rwanda... waarna ze daar, daar de behandeling van hun asielaanvraag moeten afwachten. Oekraïne kan een waardevol lid voor de Europese Unie zijn, zegt president Zelensky. Hij reageerde op de aanbeveling van de Europese Commissie over Oekraïne als kandidaatlid. Zelensky zegt dat de toetreding niet alleen goed is voor Kiev, maar ook voor Brussel en de lidstaten zelf... Volgens de president heeft de EU Oekraïne nodig om zijn macht en onafhankelijkheid te waarborgen. In Spanje is een Nederlander veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf... wegens grooming van een 13-jarig Spaans meisje. De man van 28 drong haar, dwong haar om seksvideo's te maken. Via Instagram deed hij zich voor als een minderjarige. Hij chanteerde het meisje vervolgens met beeldmateriaal dat hij van haar kreeg. Haar moeder ontdekte het misbruik in 2020. De man werd vorig jaar in Nederland opgepakt en vervolgens uitgeleverd aan Spanje. Gemeenten gaan dit weekend tijdelijk extra plekken regelen voor asielzoekers... om te voorkomen dat ze in Ter Apel buiten of in tenten moeten slapen. Volgens staatssecretaris Van de Burg zijn er nu 300 plekken toegezegd. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is bestempeld als nationale crisis... Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een oplossing voor de komende maanden. Het weer, de temperatuur loopt vandaag snel op. Het kan 30 tot 35 graden worden, zeker in Limburg. Boven de Wadden steekt de noordenwind op. Daar wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud de andere kant op op de A4 richting Den Haag bij Rolof 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A10 Zuid eh, vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file na een ongeluk.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 Let's take a little dip, little I like you, I do I hit you in a land, can you fit me in your plans, I like you, I do We went out better France and we woke up in Japan, I like you, I do mm, I do Let me know when you're free, cause I've been trying to hit it all week, babe Why you acting all sweet, I know that you want a little me, yeah Get a little OT, but ain't shit new to a freak Let me drop bands, for that dude pool to the beach.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 I like you, I do. I hit you in a land, can you fit me in your plans? I like you. escape never know als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Make me happy And I know it's all been said before I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon my face and Make this world a better place When I'm feeling down to help me get by. Oh, power and religion are holding hands against all reason. So when the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy.